4 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Tot vanochtend 9 uur geldt er een noodbevel in Deventer. Burgemeester Keunig van Deventer zegt signalen te hebben gekregen... dat supporters van FC Twente en Go Ahead Eagles afspraken hebben gemaakt... met elkaar op de vuist te gaan. Zondagmiddag spelen Go Ahead en FC Twente tegen elkaar. De politie controleert sinds zaterdagavond de toegangswegen van Deventer. Twente-supporters zijn niet welkom in de stad. Zes Greenpeace-activisten die bij de Spaanse havenstad Cadiz een tanker met palmolie beklommen, zitten vast aan boord. Het schip is onderweg naar de haven van Rotterdam. De demonstranten beklommen het schip en hingen spandoeken op met de tekst Red het regenwoud en stop met vieze palmolie. Palmolie wordt onder andere gebruikt bij de productie van koekjes en cosmetica. Volgens Greenpeace gaat de productie van palmolie ten koste van het tropisch regenwoud. De kapitein van het schip was van tevoren ingelicht over het protest. President Trump heeft het rampgebied in het noorden van Californië bezocht. De regio wordt geteisterd door natuurbranden. Trump bezocht Paradise, een plaats die volledig door het vuur is verwoest. Inmiddels zijn 71 lichamen geborgen. Nog duizend bewoners worden vermist. Niemand had kunnen denken dat dit ooit zou gebeuren, zei Trump op de rampplek. Eerder zei de president dat de grote schade die de natuurbranden hebben aangericht... te wijten is aan het enorm slechte beheer van de bossen. In Athene zijn demonstranten slaags geraakt met de politie... tijdens een herdenkingsbijeenkomst van de studentenopstand van 1973. De mobiele eenheid zette waterkanonnen en traangas in. Zo'n 10.000 Grieken herdachten de opstand tegen de militaire dictatuur 45 jaar geleden. Ook in de Griekse stad Thessaloniki waren rellen na afloop van een herdenkingsmars. De jaarlijkse herdenking loopt vaker uit de hand. En dan het weer. Het is vannacht helder en koud. De temperatuur daalt tot onder het vriespunt. Later vandaag wordt het zonnig en een graad of 7 staat een matige noordoostenwind.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 than just a friendship. I can hear you think I'm right, yeah. Do I gotta convince you that you shouldn't fall asleep? It'll only be a couple hours, and I'm about to leave. Do you got plans tonight? I'm a couple hundred miles from Japan, and I, I was thinking I could fly to your hotel tonight. Cause I, I can't get you off my mind Can't get you off my mind Can't get you off my mind you off my mind. I can't get you off my mind till you got plans tonight, baby. I was hoping I could get lost in your paradise. The only thing I'm thinking about is you and I. And I, I can't get you off my mind trust your heart and you ook op internet. www.zfmzandvoort.nl bakken aan mijn face. Schatje, ga niet dakken bij je papa, het is feest. Ik wil dat je wakker met je body aan je waist. Hoe je die bakken van me druk is onbeleefd. Je weet, ik wil het tra, tra, tra, tra, tra, tra. Oh, alleen maar mi laag, laag, laag, laag, laag, laag.